In Brabant en Zuid-Holland is op zes plaatsen huiszoeking gedaan... in verband met de grote brand in Moerdijk bijna drie weken geleden. Justitie onderzoekt of het bedrijf Chemiepak de vergunningen wel heeft nageleefd. Er zijn vijf woningen en een bedrijfspand doorzocht... in Breda, Ettenleur, Lage Zwaluwen, Roosendaal, Oud-Beierland en Oud-Gastel. Drie grote touroperators hebben alle reizen naar Tunesië tot en met 12 februari geannuleerd. Thomas Cook, OAT en TUI hebben dat gedaan omdat het nog steeds onrustig is in het land. De stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft Tunesië als calamiteit aangemerkt. Dat betekent onder meer dat reizigers kosteloos kunnen annuleren. Het weer, vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden regenen. Morgen bewolkt en regenachtig, maar smiddags lokaal ook kans op zon.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 zijn er altijd geweest. niet per ardhi, kwen je maji. Bila mama, bila baba, wamekuwa hapo. Verander me, beweeg me, neem een hoofd in handen het buitenste binnen en laat het dromen. vijf jaar geleden trok eh, de formatie Bluff hier uit Zeeland de halve wereld rond om hun cd op te nemen. Ze noemen de cd Umoja. En dit is Jele en dan vertaald naar binnenste buiten. En nog twaalf van deze prachtige nummers zijn terug te vinden op die cd die eh, uitkwam in 2006. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Je weet het hè, oud en nieuw, alles door elkaar. And that's the truth. Maar daarvoor staat nog een keer, I lied for you. Je weet het, die hele dikke man met dat hele dunne meisje op het podium. En ze luisteren naar de naam Meatloaf. you down. I'd never leave, I'd be the one who'd always be around. Baby, give me a chance. I'd pull the sun down from the sky to light your darkest night. walk across the fire for you. Do anything. ongeveer de opvolger van uh, Paradise bij de Dashboard Light van deze formatie Meatloaf.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 Maar dat blijken dus handclaps te zijn, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Dan staan er gewoon een aantal eh, muzikanten gewoon in hun handen te klappen... en dat wordt dan mee opgenomen, hè? En op zo'n cd hoort dit eigenlijk ook gewoon thuis, hè? You're beautiful. life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose him sleep on night, cause I've got a plan.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 De dokter die zou toch wel heel erg verkeerd zijn geweest. Maar goed, dat laten we allemaal maar over aan de wijsneuzen daar in Amerika. Hè? Joshua Roden. Sitting here on this watch the rain play on the ocean top. All the things I feel I need to say, I can't explain in any other way. I need to be bold, need to jump in the cold water, need to grow older with a girl like you. Finally see you and naturally the one to make it so easy when you showed me the truth. Yeah. rather be with you. Say you want. Ja, en ik kom net tot de ontdekking dat ik gewoon de verkeerde microfoon gebruikt heb de hele tijd. Hè? Maar ik heb begrepen dat u mij toch wel eh, verstaan hebt. Eh, misschien niet zo hard als nu, maar eh, het was allemaal wel verstaanbaar. Dus ja, dan ga ik geen half uur opnieuw opnemen natuurlijk. Hè? eigenlijk zou ik gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen. Want het werd wel een <laughs> beetje een rommeltje. Hè? Deze dame begon ik al eh, door mijn stem heen te zingen. En ze weten allemaal dat ze hun mond dicht moeten houden. Zodat ik ze netjes aangekondigd heb. Maar goed, deze dame, deze Randy Crawford. Zij zingt One Day I Fly Away. En het is misschien wel een van haar grootste hits. En een van de grootste hits van Clouseau is... Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. Laat me eens je gezel zijn, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op reis en zo moe. Kom en bevrijd me. Neem me mee naar je land. Vol muziek laat me in jouw wolken wonen. Laat me nu toch niet alleen. Neem een hand en toon me de weg die leidt naar jou alleen. Help me zo bij jou te komen. me nu toch niet alleen. Radeloos en verloren sloop die muren om me heen. Help me zo bij jou te komen. Russian, Forget Me Nots. Lekkere funky music, hè? En dan vooral die bas die daar zo lekker tussendoor loopt constant. I want you to want me. Ik zat van de week zo even naar de radio te luisteren en toen hoorde ik dit nummer weer voorbij komen. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom draai ik het ook niet eens een keertje, hè? Het is toch een oudje. Maar ook zo'n nummer wat nooit uit je geheugen verdwijnen zal. Al heb je het maar één keer gehoord. Cheap Trick. een stukje live in het programma Muziekerie. En wilt u nou eens een keer een verzoekplaat aanvragen in het jaar 2011? Dat kan hoor. U gaat gewoon naar onze website www.countrytrack.nl en daar vindt u een blokje verzoekplaat aanvragen.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 Prachtige bluesmuziek. Alweer van jaren geleden hoor. Deze cd kwam uit in 1998. blues heb je net zoveel stroming als dat je hebt in de jazz en in de popmuziek of in de country of ja, noem ze allemaal maar op hè.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 Sap zegt dat haar zorgen zijn gebaseerd op vertrouwelijke stukken van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Voor het kabinet is steun van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie cruciaal, omdat er anders geen meerderheid is voor de politiemissie. Wereldleiders hebben de aanslag op de internationale luchthaven Domodedovo bij Moskou scherp veroordeeld. Bij een explosie in een bagagehal kwamen vanmiddag zeker 35 mensen om het leven. Zo'n 130 mensen raakten gewond. Er zijn berichten dat een zelfmoordenaar zichzelf opblies, maar daarover bestaat nog onduidelijkheid. President Obama sprak van een ongehoorde terreuraanslag op de Russische bevolking. Bondskanselier Merkel zei dat ze de aanslag met afschuw veroordeelde. De verantwoordelijkheid van de aanslag is nog niet opgeëist. President Medvedev zei dat de daders zullen worden opgespoord en bestraft. In Utrecht heeft minister Schultz van Hagen het startschot gegeven voor de grote verbouwing van het Centraal Station. De komende jaren gaat de hele